Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jos B. vecht zijn uitlevering door Spanje niet aan. Hij kan daardoor snel naar Nederland worden gebracht, mogelijk nog deze week. De 55-jarige verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen... is vanmiddag verhoord door de Spaanse rechter. Die heeft geoordeeld dat B. vanwege groot vluchtgevaar in hechtenis blijft. De rechtbank doet geen mededelingen over wat B. allemaal heeft gezegd. Groene stroom uit Nederland is de duurste van Europa. Dat schrijft het FD na gesprekken met handelaren en inkopers. Steeds meer bedrijven schakelen over op groene stroom uit Nederland. Maar het aanbod in Nederland is vrij klein, dus stijgt de prijs. Een megawattuur Nederlandse stroom kost nu 5 euro. Groene stroom uit Noorwegen of andere Europese landen kost 20 of 30 cent. Vorig jaar zijn er veel meer bedreigingen voor politici gemeld. Het team bedreigde politici van de politie kreeg 331 meldingen van mogelijke bedreigingen. Bijna 100 meer dan het jaar daarvoor. Volgens het Openbaar Ministerie is niet duidelijk of politici ook echt meer bedreigd worden. De stijging wordt deels verklaard doordat één politicus actiever is gaan melden. Bioloog Freek Vonk is opnieuw gebeten, deze keer door een kaiman. Dat gebeurde toen hij probeerde zo'n dier te vangen in Suriname. Vonk kreeg twee tanden van de kaaiman, dat is een soort krokodil, in de palm van zijn hand. Hij schrijft op Instagram dat je niet moet vergeten dat kaimannen erg sterk zijn. Anderhalf jaar geleden werd Vonk bij de Bahama's door een haai in zijn schouder gebeten. Hij lag toen ruim een week in een ziekenhuis in Miami. FC Twente moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Erik Velderman heeft zijn functie neergelegd. Volgens de club ging dat in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Velderman was eerst financieel directeur en sinds het voorjaar algemeen directeur. Hij wist met steun van de gemeente een faillissement af te wenden... maar zag zijn club wel degraderen. Verschillende media melden dat Velderman niet goed overweg kon... met andere kopstukken bij FC Twente. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af.